Moudschreurs met het NWS Journaal. De bitcoin heeft een groot en Zuid-Koreaans handelsplatform voor cryptomunten. Het bedrijf bevestigt dat er is gestolen, maar zegt niet welke munten en hoeveel. Bezitters dumpten daarop massaal bitcoins. De cryptomunt is nu nog geen 7000 dollar meer waard. Half december was dat nog 20.000 dollar. Veel analisten waarschuwden eerder al dat de bitcoin een bubbel is die op barsten staat. De marine heeft steken laten vallen bij een duikoefening op Curaçao... waarbij in 2015 een matroos om het leven kwam. Uit een intern onderzoek blijkt dat de procedures onvoldoende zijn nageleefd. Ook werden bij de voorbereiding van de oefening niet alle regels gevolgd. In het rapport zou ook staan dat de marine niet heeft geleerd van zijn fouten. Naar aanleiding van het interne onderzoek legt de marine alle duikoperaties voor een week stil. Ook gaat er een brief naar de Tweede Kamer. Bij steekpartijen in twee asielzoekerscentra zijn twee bewoners gewond geraakt. Aan het begin van de avond ging het mis in het AZC in Graven in Brabant. Daar raakte een bewoner zwaar gewond. Twee verdachten zijn aangehouden. Later werd een bewoner van een asielzoekerscentrum in Middelburg neergestoken. Daar is één verdachte opgepakt. Wat de aanleiding was van de steekincidenten is nog niet duidelijk. Max Verstappen is derde geworden bij de Grand Prix van Canada. De overwinning in Montreal ging naar Sebastian Vettel. De eerste ronde op het circuit was spectaculair... met een aanval van Verstappen op de tweede plek van Bottas. Maar Verstappen bleef derde en hield die positie de rest van de race vol. Vettel reed onbedreigd naar de eerste plaats... en pakte daarmee ook de koppositie in het klassement. Het weer blijft vannacht droog, het koelt af naar zo'n 12 graden. Overdag is het wisselend bewolkt, in het binnenland geregeld zon... In het zuidoosten is kans op een stevige regen- of onweersbui...